Levi van Eck met het NOS-journaal. De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen is in het afgelopen kwartaal gestegen. Toch moeten miljoenen Nederlanders volgend jaar nog rekening houden met een pensioenverlaging. Dat zeggen de pensioenfondsen bij de bekendmaking van de nieuwe cijfers. De pensioenfondsen blijven last houden van de aanhoudende lage rente. Een deel van de pensioenfondsen zit nu nog onder de benodigde dekkingsgraad van 90 Als dat zo blijft, zouden die fondsen de pensioenen moeten verlagen. Volgend jaar hangt er op elk treinstation in Nederland een defibrillator. Dat melden de NS en spoorbeheerder ProRail. Met AED's op alle 400 stations willen de partijen een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Nu hangen ze voornamelijk op de grote stations. Alle systemen worden ook gekoppeld aan een oproepsysteem... zodat burgerhulpverleners de defibrillator snel kunnen vinden. De eerste AED's worden begin volgend jaar geplaatst. In Amsterdam is een man meerdere keren beschoten. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond twee uur vannacht in stadsdeel Nieuw-West. Volgens de politie zijn twee verdachten na het schietincident rennend gevlucht. Over een motief is nog niets bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. President Trump is bereid om Soudaan van de terreurlijst te schrappen. In ruil daarvoor moet de regering van het Afrikaanse land wel 335 miljoen dollar betalen aan Amerikaanse slachtoffers van terrorisme. Trump schrijft op Twitter dat de nieuwe regering van Soudaan grote vooruitgang heeft geboekt. Het land staat sinds 1993 op de lijst, toen dictator Omar al-Bashir aantrad. Hij werd vorig jaar afgezet. Als Soudaan van de lijst wordt gehaald kan het zonder meer makkelijker financiële steun uit het buitenland krijgen. Het weer vanochtend breekt eerst even de zon door. Verder is het bewolkt en met name in de middag ook af en toe regen.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 Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down, but it's killing me now.